De nieuwe variant Omicron is besmettelijker, maar hij lijkt ook minder ziekmakend. Maar we moeten oppassen met te veel optimisme volgens de coronaminister. Pas op dat we niet te vroeg nu opgelucht ademhalen. We weten eigenlijk toch echt nog onvoldoende om nu al met zekerheid te kunnen zeggen eh, dat het mee zal vallen daarom eh, zeggen we, eh, jongens, laten we ons echt heel erg goed aan die maatregelen houden. Onze indruk is trouwens ook dat mensen dat behoorlijk goed doen. Maandag beslist het kabinet wanneer de scholen weer open mogen. De jongen zei ook nog, ga niet naar België. Op wegen en in treinen is het super druk met mensen die de lockdown hier ontvluchten. Maar in een drukke winkelstraat daar lopen is volgens de jongen niet verstandig. Komende dagen vliegen er drie vliegtuigen vol met aardappelen van de Verenigde Staten naar Japan. In het land is er namelijk een tekort aan frietjes. En daarom kan je bij de McDonald's nu alleen nog kleine zakjes patat bestellen. Maar dat wordt opgelost. In een Boeing 747 passen omgerekend meer dan 2 miljoen porties friet. De brandweer had het vannacht druk in het zuiden van Gelderland met het blussen van vreugdevuren. Er werden er vannacht acht gedoofd. Rond de jaarwisseling worden de vuren aangestoken door jongeren. Dit jaar zijn er door corona geen grote feesten om knallend het nieuwe jaar in te gaan. En daarom zijn er gisteravond op verschillende plekken shows opgenomen die met oud en nieuw worden uitgezonden. In Veenendaal draaide, net als vorig jaar, DJ Nicky Romero. Dat was toen heel erg leuk ontvangen en om te zien nu dat, eh, ja, dat, dat de reacties zo super positief waren, was het natuurlijk een extra motivatie om het dit jaar weer te doen en misschien nog een stapje groter. Daarom is het ook leuk om dit jaar een vriend van mij, Wild Styles, mee te nemen... die ook uit Venendaal komt en er gewoon een spektakel van te maken. In Hulst in Zeeland nam DJ Sam Blans een oudejaarsfeestje op. Heb ik het weer nog. Het is grijs. Vanmiddag trekt regen vanuit Zeeland richting Groningen. En het is rond de 8 graden vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staan files op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam.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 Bijeenkomst voor naasten met mensen met autisme. Let op, wijziging van de locatie naar het jeugdhuis van de protestantse kerk Kerkplein 1 in Zandvoort. Je kunt je aanmelden bij Esther Madeira en dat is het e-mailadres e.madeira.plus.zandvoort.nl of de telefoonnummer 06 199 49748.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 is voornemens het na het vertrek van Belinda Geurensen vrijgekomen... raadzetel van de VVD in te nemen. Op basis van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018... is hij de eerste in de lijn. En het is per slotverrekening de wens van de kiezer, al dus steeds. Vanuit de uiterste noorden des lands waar hij thans woonachtig is... Een raadslid wordt echter geacht ingeschreven te staan in de gemeente waar hij of zij gekozen is. Maar Teets ziet dat wat, wat dat betreft geen onoverkomelijk probleem. Het meest voor de hand liggend dat er op korte termijn een woning in Zandvoort betrekt. Dat moet geregeld kunnen worden. Bovendien is het volgens mij zo dat er in bepaalde gevallen dispensatie verleend kan worden. Maar zeker weet ik het niet. En het wordt zeker nog vervolgd. En ik ga door met Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky. Bumblebee van ABBA. Inkomen op orde, het bijhouden van je post of overzicht hebben op je inkomen en uitgaven is niet altijd makkelijk. Hier kon je hulp krijgen en hiermee kan je aan de slag gaan. Als je vragen hebt, bel je Sociaal Raadslid Zandvoort 088 85 55175. 088 85 55175. 175. En dat kan elke woensdag van 9 tot 12. En het is locatie Pluspunt Zandvoort Noord. En ik ga door met Volumia. Het is over. begrijpt wat ik bedoel En huilend op een stoel Vertel ik dat ik niets meer voel Ik kus je wel, maar ik denk niet aan jou Er is een andere vrouw Het is niet dat ik niet van Thunder is een Ierse zanggroep. De groep wordt ondersteund door de Celtic Thunder Band tijdens hun concertreizen. En hun liveshows staan bekend om het gebruik van dramatische decorstukken. Vaak met een beroep te doen op symbolen van de oude Keltische mythologie. Sinds de oprichting van de oorspronkelijke groep in 2007 heeft Celtic Thunder 12 albums en 10 live optredens op DVD uitgebracht, waarvan er drie werden opgesplitst in twee releases. Celtic Thunder debuteerde in augustus 2007 in de Helix in Dublin in Ierland. In december 2008, 2009 en 2011 noemde Billboard Magazine Celtic Thunder Top World Album Artist. Hun eerste drie albums stonden ook in de top 10 van de wereldalbums. Hier zijn de Celtic Thunder met een lied over The Dutchman. Dutch man's not the kind of man to keep his thumb jammed in the dam that holds his dreams in. But that's a secret only Margaret knows. When Amsterdam is golden in the morning, Margaret brings him breakfast, and she believes. the tulips bloom beneath the snow. He's mad as he can be, but Margaret only sees that sometimes. Sometimes she sees her unborn children in his eyes. Let us go to the banks of the ocean, where the walls rise above Cider's Eve. Long ago, I used to be a young man, but dear Margaret remembers that for me. Dutchman still wears wooden shoes. His cap and coat are patched with the love that Margaret's own. he's still in Rotterdam. He watches tugboats down canals and calls out to them when he thinks he knows the captain. Till Margaret comes to take him home again. Through the unforgiving streets that trip him though she holds his arm. Sometimes he let us go. swirl the winter in. She winds his muffler tighter. They sit in the kitchen. Some tea with whiskey keeps away the dew. He sees her for a moment, calls her name. She makes his bed up. us go to the bank so De ballads hoor je hier op ZFM. It's the Johnny met Watch Another Year. Wandelen is gezellig en gezond. Je maakt vitamine D aan en loopt alles soepel los. Wij wandelen 1 uur onder begeleiding van Joke Bees. Zij neemt u mee in de wereld van dier, boom, plant en mens. Stokken en verder kijkers mogen mee. Goede schoenen is een must. Bij weer of geen weer, het gaat door.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 En hij wordt dus vandaag 49 jaar. Dan hebben we Marijke Helwegen. Ja, zijn mediapersoonlijkheid noemen ze dat. En Marijke is geboren in 1948. En die wordt vandaag dus 73 jaar. En dan hebben we Marion Faithfull. Dat is een Britse zangeres. En die werd geboren in 1946. Die wordt dus vandaag 75 jaar. Ja, en Marion Faithful, daar kan ik een verhaaltje over vertellen. Dat is een Britse zangeres. Ze begon haar carrière in 1964 met het nummer As Tears Go By. Geschreven door Mick Jagger en Keith Richards. In Nederland scoorde ze in die tijd, in 1965, met Summer Night. Al snel had ze een relatie met Mick Jagger. Hoewel ze getrouwd was met een zoon en een zoon Nicholas had. Na een miskraam van een dochter ging haar relatie met Mick Jagger uit. Ze stopte tijdelijk met muziek om van haar drugsverslaving af te komen. Ze woonde twee jaar lang op straat, niet in staat om af te kicken. Toen ze haar toch lukte haar verslaving te overwinnen, was haar stem sterk veranderd. Hier is Marion Faithful met As Tears Go By. Tijd weer ZFM. is dit het einde van Lunchroom op deze woensdag. Volgende week woensdag ben ik er weer op ZFM, de lokale omroep van Zandvoort. Graag tot volgende week. En ik zou zeggen, een heel goed uiteinde, een goed begin en hou het gezond. Graag tot volgende week. fijne dagen en een